ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland geeft 28.000 fossielen terug aan Indonesië. Het gaat onder meer om de bovenkant van een schedel en een stuk dijbeen. Die fossielen groef een Nederlandse wetenschapper eind 19e eeuw op in Indonesië. En dat deed hij waarschijnlijk zonder toestemming van de bevolking, zeggen onderzoekers. De fossielen liggen nu nog in het Museum Naturalis in Leiden. En missionair minister Moes geeft nu dus toestemming om ze terug te geven aan Indonesië. En daar krijgt de collectie waarschijnlijk een plek in het Nationale Museum. Afgelopen nacht hebben weer te veel asielzoekers geslapen in het aanmeldcentrum in Terapel. Het waren er 2050 en dat zijn er 50 meer dan is toegestaan. Het is al voor de zesde dag op rij en de tiende keer deze maand dat het aantal van 2000 is overschreden. En na het grote succes van de gratis SOS-fluitjes voor vrouwen in Naarden... besluit nu ook een man in Zeewolde ze te gaan maken. Zijn 3D-printer heeft er al 600 geproduceerd. Maar die fluitjes moeten het gevoel van veiligheid onder vrouwen en meisjes vergroten. En hij had niet verwacht dat zoveel belangstelling ervoor zou zijn. De hoeveelheid reacties van mensen die vroegen, ja ik wil er een, waar kan ik het halen? Eh, ja, eerlijk gezegd schrok ik daarvan. Hoe het leeft in het, in het dorp en hoeveel mensen zich dus onveilig voelen. En ik hoop ook dat zo'n fluitje daar kan bijdragen. Het fluitje maakt echt een enorm kabaal. <laughs> Eh, dus dat zullen willen we horen. Ja, ja, zullen we doen, weet je het zeker. En de Europese voetbalbond UEFA heeft een richtlijn opgesteld over menstruatie. Want veel clubs en speelsters weten niet zo goed hoe ze moeten omgaan met de menstruatiecyclus. Want vaak wordt die alleen maar bijgehouden in een app, vertelt deze gynaecoloog. Zo'n app is in principe prima. Het maakt niet uit wat voor app. Maar het gaat erom dat je het bijhoudt en dat je dus bespreekt. Maar dat je het iets breder doet dan alleen maar ik heb een bloeding of ik heb geen bloeding. Maar ook wat voor effecten heeft de dag op jouw eh, de prestatie. Dus bijvoorbeeld ehm, je houdt bij hoeveel je bloedt. Eh, en daarnaast, eh, hoe is jouw prestatie die dag? Eh, en hoe voel je daarbij? Heb je last ergens van? en die combinatie van dingen geeft jou een richting over wanneer je het beste kan trainen in je cyclus. Ja, volgens experts bestaan er veel verkeerde ideeën over hoe de hormonale cyclus je sportprestaties beïnvloedt. Zo wordt vaak gedacht dat rond de ijsprong het allerbeste moment is om te gaan trainen. Maar omdat ieder mens anders op de cyclus reageert, is dat niet voor iedereen zo. Gaan we naar het weer toe. Vanmiddag bewolkt met lokaal kans op een buitje. Het is een graad of 16. Dit weekend droog en zonnig. Het wordt ook weer een stuk warmer. Morgen maximaal 18 graden en zondag rond de 20.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 De politie heeft twee mannen in Bijlen opgepakt voor drugshandel vanuit een pizzeria. Ze bezorgden niet alleen pizza's, maar ook drugs. Klanten konden dat laten verstoppen in de maaltijden die ze hadden besteld. Een Amerikaan is schuldig bevonden aan meerdere moorden in de staat Arizona. In 2017 doodde hij in drie weken tijd acht mensen, onder wie zijn moeder en stiefvader. Welke straf de man krijgt, hoort hij later. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vanmiddag vanuit het oosten nog meer bewolking en vanavond kans op wat regen.